En vanaf januari kunnen ook mensen onder de 60 een boostervaccin krijgen. Het is de bedoeling dat iedereen in de zevende maand na zijn laatste prik weer aan de beurt is. En dat wordt nog best een klus, zegt verslaggever Wilma Borgman. Want eh, om iedereen inderdaad binnen zeven maanden na zijn laatste prik opnieuw te vaccineren... moeten er per week 700.000 prikken gezet worden. En de GGD zit nu op 130.000 per week. Dus daar is inderdaad nog wel wat voor nodig. Extra personeel vooral, het leger en medisch studenten gaan helpen bij het prikken. In Ede, in Gelderland, heeft de politie een partij illegaal vuurwerk van 500 kilo gevonden in een huis. De man van 57 die hier woonde is opgepakt. De politie kwam hem op het spoor nadat een week eerder een jongen ernstig gewond raakte bij een vuurwerkongeluk. En dat bleek illegaal spul en bij de man vandaan te komen. Het lievelingsnummer van Peter R. de Vries, A Wider Shade of Pill, is dit jaar de top 3 van de top 2000 ingekomen. verslaggever Kees van der Spek had opgeroepen om op dat nummer te stemmen. Vorig jaar stond het nummer veel lager in de lijst. Een soort bezigheidstherapie is het voor kroegbaas Vedde van café De Tagrijn uit Zwolle. In plaats van drankjes verkoopt hij sinds deze week ook kerstbomen. Met de huidige openingstijden eh, kunnen wij niks. Vijf uur s middags eh, sluiten, dat, daar ligt mijn handel niet. Dus eh, we moeten overdag wat verzinnen. En dan is dit een leuke bijkomstigheid. Het voordeel van deze gekke tijd is wel dat hij voor het eerst in jaren met kerst eens thuis kan zijn in plaats van op zijn werk. Weet je, kerst is toch vaak moe van alle kerstborrels van tevoren. En nu kunnen we gewoon ook kerst vieren. Maar eigenlijk had ik liever mijn kroeg gewoon vol gehad. Het weer vanavond in het noorden droog, in het zuiden wat regen.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 130 op de vluchtstrook Om bij jou te zijn use my mouth and air to blow balloon up. I'd request them to watch it burst. To make noise, I use my breath. To unlock doors, I use a key. my eyes.